Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen onder de 60 worden voorlopig niet meer geprikt met AstraZeneca. Dat heeft alles te maken met mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Er zijn in Nederland tot nu toe vijf meldingen van vrouwen... die na een prik met AstraZeneca trombose kregen... in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Een van hen is overleden. Eerder stopte Nederland al, met, stopte Nederland al een keer met prikken met het AstraZeneca-vaccin. Maar nadat het Europees Medicijnagentschap zei dat het vaccin veilig is, werd het weer gestart. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen het vaccin en de trombosegevallen. Een man die in september dronken inreed op bezoekers van een terras in Rijsbergen in Brabant moet vier jaar de cel in. Die straf krijgt hij voor een zesvoudige poging tot doodslag. Verschillende mensen raakten toen gewond toen de man op de cafégangers inreed. Daarna ging hij er vandoor. Vakantieparken zitten deze Pasen bijna allemaal volgeboekt, ondanks corona. En ondanks dat er geen Belgen en Duitsers op vakantie mogen komen. Alleen grote groepsbungalows blijven leeg, want vriendengroepen mogen niet samen uitlogeren. En de jongeren van D66, CDA en ChristenUnie zien regeren met Rutte niet meer zitten. Gisteren werd er de hele dag en halve nacht gedebatteerd over het mislukte begin van de formatie. En vooral Rutte kreeg er flink van langs. De jongere organisaties van D66, CDA en ChristenUnie vinden daarom dat er niet gepraat moet worden over een nieuw kabinet... zolang Rutte de VVD-leider is. Maar zelf denkt hij niet aan opstappen, zegt hij tegen RTL Nieuws. Ik heb 1,9 miljoen kiezers gekregen. VVD ruim 2 miljoen. is ook gek twee weken na die verkiezing om dan te zeggen... ik stap opzij. Laten we eerst maar eens even dat formatieproces proberen weer op gang te brengen. Ik hoop dat de VVD daaraan mee mag doen. Eh, en als we mogen meedoen, eh, zijn we bereid verantwoordelijkheid te nemen. Vorige week lekte aantekeningen van verkenner Ollongren uit... en op die papieren stond iets over Pieter Omzicht. Rutte hield een week lang vol dat hij tijdens de gesprekken met de verkenners... niets over Omzicht had gezegd, maar dat bleek wel zo te zijn. Het weer, vanavond kans op een spatje regen. Het koelt af naar 2 graden. Dit weekend begint zonnig, maar later meer bewolking. En het blijft fris, rond de 10 graden. En maandag vies weer, zelfs kans op natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 Alkmaar richting Middenmeer staat file bij Heer Hugo Waard 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk.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 Aanleiding voor de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid... zijn de mogelijke bloedstollingsproblemen als bijwerking van het vaccin. De commissie die een subsidieschandaal in Limburg zou onderzoeken... heeft die opdracht teruggegeven. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling. Veel vakantieparken zijn met Pasen bijna volgeboekt, ondanks corona. Belangenorganisatie Hiswa Rekron zegt dat Belgen en Duitsers weliswaar ontbreken... maar dat hun plek ingenomen wordt door Nederlanders. Het weer. Vanavond opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Morgen droog en wat zon, een noordenwind en dan wordt het ongeveer 11 graden.